Politie zegt dat er niet kan worden gesproken van een rustige nieuwjaarsnacht. Er zijn behoorlijk wat incidenten geweest, maar het was volgens de politie wel beheersbaar. In Rotterdam werden 157 mensen opgepakt. Er vielen zo'n 70 gewonden, onder meer bij steekpartijen. De ME kwam een aantal keren in actie. Zo greep de ME in in Zuidland, waar het vorig jaar ook erg onrustig was. In Den Haag waren er 100 arrestaties. Volgens de politie waren er tientallen autobranden en was er nogal wat geweld tegen de politie en hulpverleners. Twee agenten raakten gewond doordat er een lawinepijl in een busje geschoten werd. In Amsterdam waren 80 aanhoudingen. In Flora Dorp in Amsterdam-Noord moesten de ME collega's ontzetten die in het nauw waren gebracht. In de regio Utrecht waren 30 autobranden en werden hulpdiensten verschillende keren gehinderd. Op Times Square in New York hebben honderdduizenden mensen het nieuwe jaar begroet. Ze telden in de vrieskou af terwijl de kristallen nieuwjaarsbol naar beneden kwam. In Brazilië kon het feest op het strand van Copacabana, ondanks het noodweer van gisteren, toch doorgaan. Twee miljoen mensen keken er naar een gigantisch vuurwerk. In Europa hadden de regeringsleiders waarschuwende woorden. Zo zei de Duitse bondskanselier Merkel dat de economische crisis nog niet achter de rug is en zei de Britse premier Brown dat het terrorisme ook in het tweede decennium van deze eeuw een serieuze bedreiging blijft. De Iraanse oppositieleider Mousavi zegt dat hij bereid is om te sterven voor het Iraanse volk. Staat in een verklaring op een website van de oppositie in Iran. Het is voor het eerst dat Mousavi naar buiten treedt sinds de protesten van afgelopen tijd. Die begonnen anderhalve week geleden na de begrafenis van Ayatollah Montezari. afgelopen weekend kwamen bij protesten zeker acht mensen om het leven. Het weer bewolkt en soms wat lichte sneeuw. Vooral in het westen ook wat zon. De temperatuur ligt rond het vriespunt.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 Het ritme, ritme. van ZFM. ZFM.